7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De uitgaven aan dure geneesmiddelen in Nederland zijn in 2017 gegroeid naar ruim 2 miljard euro. Een stijging van 9 ten opzichte van 2016. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Vanwege nieuwe medicijnen en een groeiend aantal patiënten verwacht de NZA dat de stijging de komende jaren doorzet. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dienen een voorstel in om jaarlijks 48 miljoen euro opzij te zetten voor een speciaal MKB-fonds. Veel kleine ondernemers, zoals fietsenmakers, kunnen geen goed personeel vinden. Het fonds moet helpen om bijvoorbeeld iemand in de bijstand om te scholen tot fietsenmaker. Twee van de drie mannen die dood werden gevonden in een drugslab net over de grens in België zijn Nederlanders. Ze komen uit Eindhoven, meldt Omroep Brabant. De identiteit van het derde slachtoffer is nog niet bekend. De lichamen werden dinsdag gevonden in een loods na een anonieme tip. De drie zijn mogelijk in hun slaap overleden nadat ze giftige dampen hebben ingeademd... die vrijkwamen bij de productie van synthetische drugs. De NS start een proef om via een app of sms'je overlast aan boord van de trein te melden bij de conducteur. De NS wil onderzoeken hoe de sociale veiligheid in de trein kan worden verbeterd. In het Verenigd Koninkrijk en België bestaat zoiets al langer. De NS heeft onder andere met bioscoopketen Pathé gesproken. Die werkt al langer met een sms-dienst waarmee bezoekers overlast kunnen melden. De proef duurt een half jaar en loopt in het zuiden van het land. Veel plaatsen in Nederland is het glad op de weg. Door sneeuw en bevriezing, Rijkswaterstaat en de ANWB waarschuwen daar rekening mee te houden. Het weer.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 MTV, they call me position grand aka man. Terrorizing the vision. So listen, I'm hard like stones, the hell with Shannon, the cannon. I'm shooting fat loads for Armageddon. I'm nifty, the fans part 350. I'm nimble, I think I take my name to a swim.